met het NOS-journaal. Het kabinet en de Tweede Kamer maken zich zorgen over of Amerika wel wapens blijft leveren aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. De vrees is dat de beloofde raketten en munitie in het Midden-Oosten belanden, nu de VS samen met Israël oorlog voert tegen Iran. Vooralsnog worden de wapens nog wel aan Oekraïne geleverd, maar het is de vraag of dat zo blijft, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Nederland hoort bij de vijf landen die de meeste steun leveren aan Oekraïne en de minister roept andere landen op de Oekraïners ook te blijven steunen. De Amerikaanse producent McCormick neemt een groot deel van de voedingsmiddelen van Unilever over. Merken als kuppensoep en Calvé komen deels in Amerikaanse handen. Unilever houdt een minderheidsbelang. Het bedrijf wordt gevestigd in de VS, maar het internationale hoofdkantoor komt in Nederland... omdat Unilever dat had afgesproken met het kabinet. Israël is niet van plan om te vertrekken uit het zuiden van Libanon. Ook na de oorlog wil Israël het gebied bezet houden als veilige zone, zegt minister Katz van Defensie. Die zone loopt van de noordgrens met Israël tot aan de Litani-rivier in Libanon. Gevluchte bewoners kunnen er voorlopig niet terugkeren, zegt de Israëlische minister. En ook de illegaal bezette Golanhoogte bij Syrië is zo'n veilige zone voor Israël. In een winkelstraat in Hamburg is gisteravond een vrouw aangevallen door een wolf. Volgens de regionale omroep NDR probeerde de vrouw om de wolf het winkelgebied uit te leiden... waarbij het beest haar in het gezicht beet. In het ziekenhuis is de wond gehecht. De politie heeft de wolf gevangen en als hij tot rust is gekomen wordt hij naar een wildpark gebracht. Jonge wolven verlaten in het voorjaar hun roedel en gaan zwerven op zoek naar een partner. Het was tientallen jaren geleden dat een wolf in Duitsland een mens aanviel. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 11. Vanavond klaart het op. Morgen is het in het westen bewolkt, in het oosten geregeld zon bij 10 tot 13 graden.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 De vrees is dat de beloofde raketten op termijn in het Midden-Oosten belanden voor de oorlog tegen Iran. In Darfur gebruiken de paramilitairen van de RSF seksueel geweld als wapen. Duizenden vrouwen in de Soedanese regio zijn ervan slachtoffer... zegt de internationale tak van Artsen zonder Grenzen na nieuw onderzoek. De slachtoffers komen vaak uit niet-Arabische gemeenschappen. In het centrum van Hamburg is gisteravond een vrouw aangevallen door een wolf. Ze werd in het gezicht gebeten. De wolf is gevangen door de politie. Het was tientallen jaren geleden dat een wolf in Duitsland een mens aanviel.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 Hey, nobody wanna go. Ain't nobody wanna try. I'm singing wello, from wello. It's me and you, a wallow. ZFM, ZFM. hoopla, sinking in your fight. Too many will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone.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 ZFM. Is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.